Dat heeft fractievoorzitter Verhagen gezegd na spoedoverleg in de CDA-fractie. Onderhandelaar Ab Klink zal vervangen worden door staatssecretaris Ank Bijleveld. Maar Klink blijft wel in de fractie. De hele afgelopen avond is er bemiddeld tussen drie dissidenten, onder wie Klink, en de rest van de CDA-kamerleden. De dissidenten hebben grote inhoudelijke bezwaren tegen de PVV, maar hun steun is onontbeerlijk om het kabinet aan een meerderheid te helpen. Volgens Verhagen hebben alle drie aangegeven dat hun bezwaren eventueel kunnen worden weggenomen. De drie krijgen uitgebreid de mogelijkheid om kritiek te uiten als er een onderhandelingsakkoord is. Klink zei dat hij aan het eind van het proces met een open mind het onderhandelingsresultaat zal beoordelen. PVV-leider Wilders laat nog weten veel vragen te hebben voor Verhagen als ze elkaar later vandaag weer treffen. Hij kan nog niet zeggen of hij met de gekozen oplossing uit de voeten kan. De politie heeft een man van 37 uit Voorschoten aangehouden die ervan wordt verdacht de afgelopen weken drie vrouwen te hebben verkracht. De laatste was dinsdagnacht in Hillegom. Daar werd een 24-jarige vrouw van haar fiets getrokken en verkracht. Drie weken geleden werd in Voorschoten een meisje van 15 verkracht... en twee weken daarvoor een 23-jarige vrouw in Noordwijk. Volgens de politie komt het signalement van de man overeen... met de verklaringen van de slachtoffers en getuigen. De Wit-Russische tennister Victoria Azarenka is tijdens de tweede ronde van de US Open flauwgevallen. Ze werd afgevoerd in een rolstoel. Azarenka was tijdens de warming-up op haar hoofd gevallen. Later bleek dat ze daarbij een hersenschudding had opgelopen. De nummer 10 van de wereld speelde tegen de Argentijnse Dulco. Zij is nu door naar de derde ronde.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 It's my life. Cause what I'm doing, I'm doing for you now. Don't get me wrong, I'm really not suited. Eagle trips is not my thing. All these strange relationships really gets me down. I see nothing wrong. No. in Zandvoort.